uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Houders in Apeldoorn zitten de komende dagen zonder gas. Eerst was sprake van 300 huizen, maar nu blijken het er 540 te zijn. Door een gesprongen waterleiding is ook de gasleiding beschadigd. Er is water en modder in terechtgekomen. In het getroffen gebied zit ook een woonzorgcentrum. Het duurt zeker drie dagen voordat de gasleiding is schoongemaakt. Bewoners kunnen in die tijd gratis douchen in een zwembad in de buurt. In juni was er ook al water en vuil in de gasleiding gekomen in Apeldoorn. Toen kwam dat doordat er iets mis was gegaan bij werkzaamheden. 1300 huizen zaten toen een week zonder gas. De sabotage van een Belgische kerncentrale afgelopen zomer was mogelijk het werk van terroristen. Dat zei de Belgische terrorismebestrijder André van Doren op een Waalse televisiezender. Het onderzoek wordt in het diepste geheim gedaan door het federaal parket. Dat wijst er volgens van Doren op dat de daders mogelijk een terroristisch oogmerk hadden. In augustus lekte in de kerncentrale bij Antwerpen in korte tijd veel smeerolie weg. Een stoomturbine raakte daardoor oververhit. Al snel bleek dat de olieleiding was gesaboteerd. De reactor ligt nog steeds stil. De schaatsbond begrijpt dat schaters twijfelen of ze wel moeten meedoen aan het EK Allround in Rusland. Het EK wordt op 10 en 11 januari gehouden in de stad Chelyabinsk. Onder andere Irene Wust en Marit Leenstra hebben gezegd dat ze ermee worstelen. correndon coach Jan van Veen gaat sowieso niet. KNSB-directeur Arie Koops noemt het uitspreken van twijfels een goed signaal. Maar hij hoopt dat de sport niet de dupe wordt van de politiek. De schaatsers die wel gaan zullen van het EK in Rusland volgens Koops in ieder geval geen feest maken. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Vannacht kan het in het binnenland licht vriezen. Morgen wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en onweer.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 We gaan beginnen met eh, kerstmuziek. En dat zei ik in het vorige uur ook al, maar ook in dit uur gelijk weer met een gloednieuwe cd van het label ARC Music, Art Music. En de titel is Christmas in Ireland van, nou laat ik die namen maar even zitten. Het gaat in ieder geval om populaire liedjes uit Christmas, kersttijd in Ierland en de rest van de wereld. Veel luisterplezier. on any flower. And Mary bore sweet Jesus Christ to be our sweet Savior. The rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. The holly bears a bed as red as any blood. And Mary bore sweet Jesus Christ to do poor sinners good. The rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. The holly bears a prickle as sharp as any thorn. And Mary bore sweet Jesus Christ on Christmas Day in the morn. The rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir. The holly bears a bark as bitter as any gall, and Mary bore Jesus Christ for to redeem us all. The rising of the sun and the running of the deer, the playing of the merry organ, sweet singing in the choir.